NOS Nieuws van 12 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Door de gladheid op de weg zijn er vanochtend ruim 100 aanrijdingen meer dan normaal geweest. In grote delen van het land was het glad door ijzel en opvriezing. Bij Monnikendam belandde een vrachtwagen in het water. De chauffeur en bijrijder kwamen om het leven. In Flevoland leidde ijzel tot grote problemen. De A6 tussen Almere en Lelystad was urenlang afgesloten na diverse ongelukken. Voor het eerst hebben artsen in Nederland een hart-longtransplantatie uitgevoerd bij een kind. Chirurgen van het Universitair Medisch Centrum in Groningen voerden de operatie uit. Patiënten van 16 jaar heeft een aangeboren hartafwijking... waardoor de bloedvaten in de longen worden aangetast en het hart wordt overbelast. De nieuwe longen en het hart functioneren volgens het Groningse ziekenhuis goed. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 30 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag. Twee zelfmoordenaars bliezen zichzelf op in een overheidsgebouw. Volgens lokale media was daar een bijeenkomst van stamoudsten... die samenwerken met de centrale regering in Islamabad. De aanslag was aan de grens met Afghanistan. Het Pakistanse leger maakte daar samen met Amerikaanse militairen... jacht op Taliban-strijders die vanuit Afghanistan opereren. Voor het eerst is meer dan een jaar praat Iran met grote mogendheden over zijn nucleaire programma. Verwachtingen van het tweedaagse overleg in Genève zijn laag. Vermoedelijk wordt er hooguit afgesproken om later verder te praten. Gisteren maakte Iran bekend dat het erin is geslaagd zelf uranium te winnen. De Verenigde Staten zeggen dat ze zich bij de besprekingen van vandaag en morgen krachtig zullen opstellen.